Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alles wordt snel duurder. Niet alleen de prijzen van brandstof en stroom gaan door het dak. Ook voor eten en drinken moet je meer betalen. Olie, melk, kaas, eieren, koffie, bier, vlees. Het is allemaal duurder blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Waar je vorig jaar voor 100 euro boodschappen deed, moet je nu 111 euro betalen. Het is geen vrolijk nieuws dus, zegt mijn collega Nick Wouters. Het is een eh, dramatisch jaar. We zitten, zijn nu halverwege en eh, we weten natuurlijk niet wat de rest van het jaar gaat brengen. Maar dat wordt een enorme daling van de koopkracht. Dat is dus wat je daadwerkelijk kan kopen met het geld wat je binnenkrijgt. Hoeveel goederen en diensten je daarvan kan kopen. Ik heb nog even gekeken naar Prinsjesdag 2021. Toen werd er nog uitgegaan van een inflatie van 1,8 procent. Nou, dat ja, we zitten nu op 8,6, dus eh, dat is vele malen hoger. In nieuwe cao-afspraken staat wel dat de lonen met ruim 3 tot 5 procent stijgen... maar dat is nog steeds niet genoeg om de inflatie te compenseren. Vanwege die hoge prijzen hebben de afgelopen maand een hoop Nederlanders over de grens getankt. Ze blijkt uit een enquête. Dat is natuurlijk vooral populair in provincies die tegen België en Duitsland aanliggen. En dan vooral in Limburg staken een hoop mensen de grens over voor een goedkopere volle tank. Maar zelfs in Noord-Holland en Flevoland rijdt 10% naar onze buren. De Britse premier Johnson blijft gewoon nog zitten waar hij zit. Het is een chaos in zijn regering. De een na de ander is opgestapt, vertelt onze correspondent. Hij blijft tegen beter weten in vasthouden aan 10 Downing Street. Maar je vraagt je af hoe lang kun je dat nog volhouden? Wat als straks er helemaal geen kabinet meer over is, ga je dan in je eentje het land regeren? Na het weekend wordt besloten of er kan worden gestemd of er nog genoeg vertrouwen is in Johnson of niet. In de Amerikaanse staat Georgia is een opvallend bouwwerk ineens verdeeld. De Georgia Guidestones, een paar hele hoge stenen zuilen met geheimzinnige teksten erop... Er ging gisternacht een explosie af. Badly damaged by an explosive device. One of the four granite panels on the Georgia Guidestones monument was reduced to rubble. Het stenen bouwwerk is nogal mysterieus omdat niet duidelijk is wie het heeft laten bouwen en waarom. Ook is onduidelijk wie de boel heeft laten ontploffen. Er is zoveel schade dat het voor de zekerheid maar helemaal is afgebroken. Het weer bewolkt, er kan nog een bui vallen, maar het wordt zo overal droog. Vanmiddag breekt soms de zon door. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 60 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten extra reistijd heb je nodig voor de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Knopend Oude bijna een kwartier. Een kwartier in ieder geval voor de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij, het voelt alsof ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom capì chi ti va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capiti ai dovi. Papà l'americano. americano Come da pop capire va bene Se tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da venga vedi ai lovi Come da pop capire chi va bene Si tu la parla pietà americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come te ne non vedi ai dovi Papà l'americano Ik pak de zaken grondig aan Omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren Wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken Mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas Kost me te veel kruim Elke dag vol gas Ik neem het leven met twee vingers op. Oh, oh. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan nou, blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. oh met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. vol.